Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza-stad is het hoofdkwartier van VN-hulporganisatie UNRWA geraakt. Zeker acht mensen zijn omgekomen, zeggen ooggetuigen tegen persbureau Reuters. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Een woordvoerder van UNRWA zegt nog te onderzoeken wat er precies is gebeurd. In het gebouw zouden veel Palestijnen zijn geweest die voedselbonnen en water kwamen halen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera spreekt van honderden mensen. Rusland beschuldigt Oekraïne en de VS ervan doelbewust burgers te hebben aangevallen op de Krim. Het Oekraïnse schiereiland dat is geannexeerd door Rusland. Bij de aanval zouden vijf doden zijn gevallen en meer dan 100 mensen gewond zijn geraakt. Die aantallen kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. Rusland zegt dat de VS mede verantwoordelijk is voor de aanval... omdat die zou zijn uitgevoerd met Amerikaanse raketten... en met behulp van informatie van Amerikaanse spionagesatellieten. Volgens de Russen waren de raketten geladen met clustermunitie. De meeste zouden door de Russische luchtafweer zijn neergehaald, maar toch schade hebben aangericht. Duizenden mensen hebben geprobeerd een menselijke ketting te vormen aan de Nederlandse kust als klimaatprotest. Het was de bedoeling dat de demonstranten een ononderbroken menselijke ketting zouden maken van Hoek van Holland naar Den Helder. Daarvoor waren 150.000 mensen nodig. Maar er deden volgens de organisatie maar zo'n 30.000 mensen mee. De organisatoren zeggen toch blij te zijn met de opkomst. Ze bedachten de actie voor mensen die wel willen laten zien dat ze zich zorgen maken om klimaatverandering... maar niet met een bord in hun handen in Amsterdam willen staan of een snelweg willen blokkeren. Het weer, een overwegend zonnige avond, gevolgd door een heldere nacht.